Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rwanda heeft de uitbraak van het Marburg-virus onder controle, zegt de Afrikaanse Gezondheidsorganisatie. Sinds vorige maand zijn er in Rwanda 13 mensen aan het virus overleden. Het Marburg-virus lijkt op ebola. Het is zeldzaam, maar wel zeer besmettelijk en dodelijk. Vorige week werd gevreesd voor een geval in Duitsland. Een treinpassagier die in Rwanda was geweest werd ziek, maar het bleek loos alarm. In de Duitse stad Krefeld, vlak over de grens bij Venlo... heeft een man gisteravond op meerdere plekken brand gesticht... onder meer met een brandbom. De politie schoot hem neer bij een bioscoop. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de krant Bild gooide de man eerst een brandbom... naar een gebouw van het Duitse UWV. Daarna zou die brand hebben gesticht bij een geparkeerde auto... en een appartementencomplex in Krefeld. Zijn motief en identiteit zijn nog onbekend. Voor het eerst sinds de Russische invasie gaat Oekraïne de oorlogsbelastingen fors verhogen. Burgers moeten voortaan 5% van hun inkomen afdragen als oorlogsbelasting. Dat was 1,5%. Voor mensen die in militaire dienst zijn blijft het oude tarief gelden. De maatregel is volgens Oekraïne nodig om de oorlog tegen Rusland te betalen. In de Amerikaanse staat Colorado zitten twaalf mensen vast in een voormalige goudmijn die nu een toeristische attractie is. Het komt doordat een lift met erin een andere groep toeristen kapot ging. Daarbij viel een dode en raakten vier mensen gewond. Hoe precies is onduidelijk. De lift kon wel weer naar boven worden gehaald, maar de groep beneden zit nu vast op een diepte van 300 meter. Als de lift niet snel kan worden gerepareerd, worden ze met touwen naar boven gehaald. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over, maar er zijn ook opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. In de ochtend vooral in het noorden een bui, verder droog en vrij zonnig bij een graad of 13.